in de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen... maar volgens de Britten was er bij de aanvallen een minimaal risico voor burgers. De Palestijnse hulpverlener, die als enige een beschieting van een ambulanceconvooi had overleefd in Gaza... is vrijgelaten door het Israëlische leger. Vijftien hulpverleners van het konvooi werden eind maart door Israëlische militairen doodgeschoten. Zij zeggen dat ze dachten dat ze militanten beschoten. Het leger erkent wel dat er fouten zijn gemaakt, maar houdt vol dat het niet duidelijk was dat het om een hulpconvooi ging. De Canadese liberalen hebben bij de federale verkiezingen geen absolute meerderheid gehaald. Volgens de definitieve uitslag staat de partij van premier Carney op 169 zetels. En dat zijn er drie te weinig. De liberalen moeten voor hun beleid nu steun zoeken bij andere partijen, zoals de Sociaaldemocraten. In het noorden van Italië wordt een Nederlander van 31 vermist. Hulpdiensten hebben gisteren naar hem gezocht, maar dat leverde niets op. Zijn vrouw had alarm geslagen toen hij maandag niet meer terugkeerde na een bergwandeling. Bij de zoektocht zijn ook helikopters en drones ingezet. Vandaag gaat de zoektocht bij daglicht weer verder. Zeker de helft van de Nederlandse brandweerposten is niet voldoende voorbereid op een grote stroomstoring, zoals in Spanje en Portugal gisteren. Dat zei voorzitter van der Loo van het Veiligheidsberaad in Nieuwzuur. Er zijn nu zo'n duizend brandweerposten in Nederland, maar de kleinere posten hebben vaak nog geen noodaggregaat. Het weer in het noordoosten is eerst wat mist, later overal veel zon. Op de Wadden wordt het 20 graden, in het binnenland wordt het zomers warm met 25 graden.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 Amerika en het Verenigd Koninkrijk hebben weer luchtaanvallen uitgevoerd in Jemen. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er gebouwen vernietigd... waar drones worden gemaakt die de Houthis inzetten om schepen aan te vallen. De Canadese liberalen hebben bij de federale verkiezingen geen absolute meerderheid gehaald. De partij van premier Carney moet daarom nu steun zoeken bij andere partijen. In het noorden van Italië wordt een Nederlandse bergwandelaar van 31 vermist. Hulpdiensten hebben gisteren naar hem gezocht, maar dat leverde niets op. Vandaag gaat de zoektocht bij daglicht weer verder. Het weer in het noordoosten eerst wat mist, later overal veel zon. Op de Wadden wordt het 20 graden, in het binnenland wordt het zomers warm met 25 graden. Dit was het NOS Journaal. so too the whole world depends on the turn of a friendly call.